Uur. van der Linde met het NOS-journaal. In Noordoost-Groningen is vannacht opnieuw een aardbeving gevoeld. De beving was bij het dorp Garrelsweer en had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 3,2. Op de redactie van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Zij spreken van trillende huizen en krakende kozijnen. Gisteren bleek dat het staatstoezicht op de mijnen uitleg wil van de NAM over aardbevingen rondom Loppersum. In het gebied zijn recentelijk zoveel bevingen geweest dat een grenswaarde uit de mijnbouwwet is overtreden. Belgisch zorgpersoneel dat niet is gevaccineerd wordt ontslagen. De Belgische federale regering heeft een akkoord bereikt over verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt kan worden geschorst. Als de vaccinatie op 1 april nog niet gehaald is, volgt ontslag. De vakbonden zijn het niet eens met het besluit, maar zorgorganisaties vinden juist dat de overheid nog verder moet gaan. Door ook logistiek personeel in ziekenhuizen en maatschappelijk werkers te verplichten om een vaccin te halen. Deze zomer is het aantal vacatures verder gestegen en de werkloosheid verder gedaald. Volgens het CBS waren er nog nooit zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Het personeelstekort is in de handel het grootst. Daarna volgt de zakelijke dienstverlening en de zorg. Universiteiten, hogescholen, mbo's en studentenorganisaties zijn tegen invoering van een coronatoegangsbewijs voor studenten. Dat blijkt uit een rondgang van NRC. Deze week praat de Tweede Kamer over een voorstel voor een coronapas op scholen. Studenten zouden dan alleen naar hoorcolleges of werkgroepen kunnen... als zij gevaccineerd, genezen of getest zijn op corona. De Vereniging van Universiteiten vindt dat principieel niet kunnen.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 Nobody down is a rebel, Cause when they keep pressing back, girl, you will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me you're doing that all day. Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, more tobacco, when we popping it like dynamite. Well, dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You tonight, night tonight. Wish you official from the dance floor to the bedroom. Sweet relax. Give me a little more of the love when I got stop. Brace it up, my girl. The bump is drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl.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 If you wanna dance, let's take our chance. You know that you've got what I like. You know that you've got what I need. You know that you've got what I like. Yeah. Music is my life, cause my life is music.